Bij de eerste twintig op de lijst zitten veel nieuwelingen. Rijkswaterstaat heeft niet de juiste cijfers over het aantal mensen dat gewond raakt in het verkeer. En daardoor is niet precies na te gaan welke wegen gevaarlijk zijn en moeten worden aangepakt. Dat zegt via.nl, het verkeerskundig adviesbureau. Gemeenten en provincies baseren hun verkeersbeleid op de rapportages van de politie. Maar die registreert niet alle ongelukken meer. En daardoor kloppen de cijfers over de gewonden niet meer. De Boliviaanse president Morales heeft vanochtend een ontmoeting met SP-leider Roemer. Volgens SP-kamerlid Van Bommel heeft Morales zichzelf uitgenodigd bij Roemer. Hij praat met belangrijke mensen en ook met de nieuwe premier, zegt Van Bommel. Morales ontmoet verder minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. In Australië is na 32 jaar een einde gekomen aan de bekendste verdwijningszaak van het land. De lijkschouwer in Darwin heeft bepaald dat een 9 weken oude baby in 1980 is meegenomen en gedood door een dingo. Eerder werd de moeder veroordeeld tot levenslang voor moord. Die straf werd na zes jaar herroepen nadat bij een dingonest het bebloede vestje van de baby werd gevonden. De meeste Nederlandse voetbalfans willen dat Klaas-Jan Huntelaar tegen Duitsland in de spits speelt. In een peiling van Maurice de Hond stemt bijna 60% voor Huntelaar in de spits met Robin van Persie erachter. Het vertrouwen in Oranje is na de nederlaag tegen Denemarken flink gedaald. Bijna 60% denkt dat Nederland in de groepsfase strandt. Een week geleden was dat nog 24%. Het weer, veel bewolking en een paar buien met in het zuidoosten kans op onweer. Middagtemperatuur tussen 14 graden in het noordwesten tot 19 in het zuiden.